Twee uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Het kabinet trekt definitief bijna 12,5 miljoen euro uit... voor het Eurovisie Songfestival volgend jaar in Rotterdam. Minister Slob schrijft aan de Tweede Kamer... dat het bedrag uit de algemene mediareserve komt. Geld dat toch al voor de omroep bestemd was. Er zit dit jaar veel geld in de pot door extra reclameinkomsten. Het Songfestival kost naar schatting 26,5 miljoen euro. Een deel wordt betaald door de NPO, Avrotros, de Europese omroeporganisatie EBU... en door de verkoop van toegangskaarten. Om het openstaande gat op de begroting te dichten... had de NPO de hulp van de minister ingeroepen. Nederland betaalt jaarlijks 5 miljoen euro extra aan de NAVO. Vanaf 2021 gaat de Nederlandse bijdrage omhoog... van ongeveer 73 naar 78 miljoen. Amerika vindt dat de Europese partners meer geld voor het bondgenootschap moeten uittrekken. Op de NAVO-top in Londen noemde premier Rutte de verhoging wel klein bier. De Spaanse oliemaatschappij Repsol heeft aangekondigd vanaf 2050 klimaatneutraal te gaan werken. Het bedrijf wil zich als eerste oliemaatschappij gaan houden aan het klimaatakkoord van Parijs. Het plan betekent niet dat Repsol geen CO2 meer uitstoot, maar alle uitstoot wordt volledig gecompenseerd, zegt de oliemaatschappij. Een man in het noorden van het land is door phishing bijna een miljoen euro kwijtgeraakt. Volgens justitie is het de grootste diefstal in zijn soort tot nu toe. Het slachtoffer kreeg een sms'je dat zijn bankpas bijna was verlopen. Hij klikte door naar een vervalste website... en de volgende dag was er bijna een miljoen van zijn rekening afgehaald. Justitie kwam erachter dat de dieven het geld doorsluisten... naar 136 geldezels. Vaak zijn dat jongeren die tegen een vergoeding... een bankrekening uitlenen aan criminelen. Wie de geldezels en de criminelen zijn... en of het slachtoffer nog geld terugkrijgt, is onduidelijk. Het weer zonnig, maar in het zuidoosten is het nog lang grijs en mistig. Het is 3 tot 6 graden.